uur. Kam met het NOS Journaal. Nederland met boekraketten in Finland. De voorzitter van de Finse Commissie voor Buitenlandse Zaken heeft dat bevestigd. Het Finse leger beschikt over boekraketten. De Telegraaf meldt dat uit de resultaten van de test onomstotelijk is vastkomen te staan... dat de aanslag werd gepleegd met een Russische boekraket... en niet met de Oekraïense variant ervan, zoals de Russen beweren. In de burgemeesterswijk in Maasluis blijft de komende twee weken een noodverordening van kracht. Het vervangt het noodbevel dat de burgemeester zaterdag instelde... na een reeks incidenten tussen Marokkaans-Nederlandse jongeren en andere bewoners. De gemeenteraad van Maasluis stemde afgelopen avond in met de noodverordening. Volgens deze noodverordening zijn samenscholingen van meer dan vier mensen verboden. Een 14-jarige jongen is opgepakt omdat hij op internet dreigde met een schietpartij op een middelbare school in Zoetermeer. De jongen had op een internetforum het bericht gezet dat er morgen zou worden geschoten op het Stedelijk College in Zoetermeer en had het bericht ondertekend met de naam van een andere 14-jarige jongen. Die werd opgepakt, maar al snel bleek dat hij er niets mee te maken had. De echte dader heeft bekend dat hij bericht heeft geplaatst, meldt Omroep West. Hij moet de nacht in de cel doorbrengen. Volgens de directeur van de school gaat het om een geval van pesten. Miljardair Elon Musk wil over twee jaar een eerste onbemande raket naar Mars sturen... om te onderzoeken hoe de landingsmogelijkheden zijn op de planeet. Als alles meezit kan dan in 2024 de eerste raket met 100 mensen aan boord afreizen naar Mars. Daarna wil hij om de 26 maanden een raket naar de planeet sturen... om daar een menselijke kolonie te laten ontstaan. Musk is directeur van de elektrische autofabrikant Tesla... en ook de man achter het ruimtevaartbedrijf SpaceX. Het weer, het is bewolkt en in het zuidwesten kan een spat regen vallen. Het wordt een graad of 15.